Ik kan het niet verwerken, ik voel me zo alleen. Ik laat me tranen, ik laat ze nu maar stromen. En ik sluit mijn ogen, zie verschijnt in mijn dromen. Ik voelt zo weg, je warmt in als mijn lichaam.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 Een ruime meerderheid heeft in Utrecht tegengestemd. gestemd. Door het standpunt van de partijraad wordt het voor de Kamerfractie van GroenLinks moeilijk om alsnog voor een trainingsmissie te stemmen. Fractieleider Jolande Sap spreekt van een belangrijk signaal van de partijraad. Maar volgens haar wil de fractie eerst meer details van het kabinet over de trainingsmissie. Pas daarna neemt de fractie het definitieve besluit over steun. Premier Rutte zoekt een meerderheid voor de missie waarbij bijna 500 politiemensen en militairen naar Noord-Afghanistan worden uitgezonden. Het kabinet heeft de oppositie nodig omdat de PVV tegen is. In Tunesië worden binnen 60 dagen presidentsverkiezingen gehouden. Tot die tijd treedt de voorzitter van het parlement op als interim-president, heeft het constitutionele hof van Tunesië bekendgemaakt. Het besluit volgt op de vlucht van president Ben Ali naar Saoedi-Arabië, na weken van protesten. De tijdelijke machthebbers overleggen met oppositieleiders over de vorming van een interim-regering. In de stad zijn winkels geplunderd en er is brand gesticht in het treinstation. Militairen patrouilleren in de straten om de orde te handhaven. In een gevangenis in de Tunesische badplaats Monastir zijn bij een brand zeker 40 gevangenen om het leven gekomen. Nog eens tientallen gevangenen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om te ontsnappen, melden ooggetuigen. Volgens hen staat alles in de gevangenis in brand, van meubilair tot matrassen. Of er een verband is met de onrust in het land is niet duidelijk. Het dioxineschandaal in Duitsland breidt zich opnieuw uit. In Neder-Saxen is een veevoerbedrijf gesloten omdat in het voer de kankverwekkende stof dioxine zou zitten wordt nu nader onderzocht. In verband met de vondst wordt de productie op 934 boerderijen stilgelegd. De afgelopen weken werden al duizenden Duitse boerderijen tijdelijk gesloten vanwege dioxine in veevoer. Een groot aantal was alweer vrijgegeven. Het weer op steeds meer plaatsen bewolkt, matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en maximumtemperatuur 11 graden. Dit was het NOS.